Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In een huis in Anvonden. De politie zegt dat sprake is van verdachte omstandigheden... en houdt rekening met een misdrijf. Hoe de dode om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt... en ook over die identiteit wil de politie niet zeggen. De technische recherche is een onderzoek begonnen. Een Zuid-Afrikaanse neushoornboer heeft van de rechter toestemming gekregen... om de hoorns van zijn dieren te veilen. De boer heeft de grootste kudde neushoorns ter wereld en zaagt hun hoorns geregeld af. Die groeien binnen enkele jaren weer terug. Inmiddels heeft hij een voorraad van 264 hoorns, zo'n 500 kilo. De internationale handel in neushoornhoorns is verboden. Hoewel er een grote markt voor is in Azië, een kilo kan 50.000 euro opleveren. De boer zegt de opbrengsten te willen gebruiken voor natuurbescherming... maar natuurbeschermers zijn tegen de verkoop. Meer dan 100 ondernemers die zich bezighouden met robots en kunstmatige intelligentie willen af van zogenoemde killer robots. Ze waarschuwen in een open brief aan de Verenigde Naties dat de ontwikkeling en het gebruik van dat soort volledig automatische wapens moet worden gestopt. Anders wordt het later moeilijk om ze weer de wereld uit te krijgen, staat in de brief. Robotwapens worden al ingezet, bijvoorbeeld op de grens tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Daar staan robots van Samsung die zelf de omgeving scannen en automatisch kunnen schieten op verdachte personen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich al geplaatst voor de halve finale van het EK... door ook hun tweede groepswedstrijd te winnen. In Amstelveen versloegen ze België met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Margot van Geffen aan een strafcorner. Oranje had tal van kansen om de voorsprong te vergroten, maar greep die niet. Dinsdag spelen de hockeyvrouwen nog een groepswedstrijd tegen Tsjechië... maar de halve finale kan hen al niet meer ontgaan. Het weer op de meeste plaatsen droog bij minimaal rond 10 graden. Morgen geregeld zon, maar ook wolkenvelden. En in het binnenland kans op een bui.